Ook zijn er nog andere bijzondere gasten, zoals bijvoorbeeld Frans bouwer in verband met het muziekfeest op het plein. De aftrap is van de Goorlense Jury Broers en ook Jungle Wagner komt een kijkje nemen. Sinds 2016 is een wedstrijd toegevoegd met ex-wielerprofs. In totaal zullen dit jaar 35 wielerprofs mee gaan doen. De streetrace in Goorlen is op 1 juni en dat is op tweede Pinksterdag. Het wordt een spannende week voor Willem II. Ze moeten namelijk zaterdag aantreden tegen PSV. Het wordt een Brabantse derby. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Erik. En uh, zometeen een nieuwe Going Underground op lokale hoepkolen. Met de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave en punk. En eh, de eerste 55 Lowlands bevestigingen die, eh, zijn officieel binnen. Zo zijn onder andere Liam Gallagher, Falls, The Chemical Brothers, Michael Kiwanuka en Sam Venner te vinden op de line-up. Daar gaan we uiteraard wat van draaien. Verder ook heel veel briljantjes, pareltjes en diamantjes. Wat wil je horen? 013 504 1344.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 Ja, Weezer op de radio. Zo'n goede gozer die, die Maarten. Ja, Maarten van Hout. Goedenavond. Uh, tot uh, eh, 11 uur vanavond Going Underground op de lokale omroep Met natuurlijk de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave en punk. Daarvoor ook nog ehm, Volbeat, Heaven Over Hell, daar begonnen we mee. En ook nog de Talking Heads met This Must Be The Place. Want zo is het wel, hè. Dit is, dit is de plek voor muziek. Het is het eh, muzikale walhalla van eh, nou, alle lokale omroepen eh, bij elkaar opgeteld hier in, in, deze regio, denk ik. Ehm, en ja, het is ook een beetje de Discover Weekly. Ehm, hier sowieso aan het eind van de rit, 11 uur vanavond, over 2 uur. Sowieso aan het eind van de rit heb je sowieso weer een, een aantal platen of nieuwe bands of nieuwe, nieuwe ja, coole dingen ontdekt. Die je nou begin deze avond dus nog niet kende. Ehm, eerder deze week, of ja gisteren was het volgens mij. Gisteren dat eh, de eerste 55 Lowlands bevestigingen eh, zijn eh, ja, eh, officieel ja, zijn bevestigd dus. De eerste namen eh, de, van eh, de line-up van het festival. Zo zien we onder andere Liam Gallagher voorbij komen. Falls, ook de Chemical Brothers, Michael Kiwanuka en Sam Fender. Allemaal te vinden op de line-up van Lowlands bij die eerste 55 namen. Daar gaan we uiteraard wat van draaien tot en, met, tot en met 11 uur. Ja, en voor de rest gewoon heel veel, nou ja, briljantjes, pareltjes, diamantjes. En waar heb jij zin in? Ehm, laat het maar even weten via de digitale brievenbus van dit programma. Dat kan heel makkelijk. Dat ehm, doe je gewoon via 013 54 1344 of via de Facebookpagina van eh, dit programma. En dat is facebook.com slash eh, Radio. Of nee, moet ik het goed zeggen? Nee, het is, eh, een ander programma facebook.com slash Underground Alternative Radio. Het is een lange link, maar dat is hem wel helemaal facebook.com slash going, uh, facebook.com uh, eh, underground alternative radio. Ik had echt voor een kortere slash eh, moeten gaan, merk ik. Dit is nieuw, Dit is de nieuwe van de DMA's. Life is a game of changing. Crazy. would. Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? You might acting crazy, you might just too proud, you might just plain lazy. de beste band eh, uit de jaren 90, vind ik dan hè. De Black Rose, ze komen op 28 oktober naar de Avans Live. Kaartverkoop eh, voor de show start vrijdag om 9 uur s ochtends via Ticketmaster. Broers Chris en Rich Robinson die eh, komen weer samen om het 30-jarig jubileum van het succesvolle album Shake Your Moneymaker te vieren. Op 28 oktober dan spelen ze dan ook het album integraal, maar natuurlijk komen ook al hun grote hits voorbij. Dit was er eentje van. Natuurlijk Hard to Handle, hè, die Otis Redding cover, die heb je. En Remedy, deze hoor je wat, eh, wat minder vaak, daarom zo leuk. Eh, Jealous Again, maar ze hebben nog veel meer uh, goede platen. Daarvoor een nieuwe single van de DMA's. Ja, de, het eerste, de, de debuutalbum, dat was een beetje Britpop uit Australië. Zo werd het toen geïntroduceerd. Nou, en inmiddels hebben ze weer een aantal fijne singles uit. Die Silver, die was al heel erg goed. En afgelopen vrijdag toen kwam Life is a Game of Changing uit. En zo, dat is ook weer een goede. Het is toch weer net, net iets anders, een beetje verfrissend geluid. Ik vind het wel leuk. Nieuw New Order meets de eh, Pet Boys eh, een beetje. Ehm, ja, vanavond eh, natuurlijk ehm, ja, een aantal acts ga ik in ieder geval proberen. Ja, de, tijd vliegt, dus... maar ik ga het in ieder geval proberen om ja, wat uh, Lowlands namen te draaien. Bijvoorbeeld Liam Gallagher, die, komt, die is bevestigd. Falls, The Chemical Brothers, Bring Me The Horizon, maar ook Georgia. Nou, dat en meer later vanavond. Ja, en je kan dus ook jouw favoriete muziek achterlaten. Heel makkelijk, 013 1344 of via facebook.com slash eh, Nee, die zeg ik het weer bijna fout. Zeg ik het weer fout. Ehm, facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Ja, ik had echt een kortere slash moeten pakken. Ja, de slash die waren eh, volgens mij een beetje op, maar ik ga er nog even over nadenken of ik eh, niet een kortere slash moet pakken. Sowieso uh, dat ik, eh, ben ik vandaag ook weer eh, terug op een andere social media kanaal. Dat is namelijk mijn Twitter pagina. Ik heb Twitter heel lang links laten liggen. Sowieso nooit echt een Twitter, Twitteraar geweest. Sowieso vind ik heel Twitter raar. Oh. Ehm, het is, het is, ook een beetje een ja, raar fenomeen, dat social media. Hè? Aan de ene kant heb je natuurlijk Instagram. Daar lijkt de, de, de wereld en het leven een paradijs. En op eh, Twitter lijkt de wereld een, ja, een soort hel. Het is een hel op aarde. Ehm, heel fascinerend altijd gevonden dat die twee zo ver eh, uit elkaar lagen. Maar eh, ik heb dit Twitter dus een beetje links laten liggen. En heb ik geprobeerd vandaag weer op te pakken. Ik heb namelijk vorig jaar twee Twitter-berichten eh, ja, de wereld ingestuurd. Namelijk op 23 maart 2019 eentje. Eh, om 11 eh, over 6 smiddags, of s'avonds avonds is dat dan. En even kijken, ook eentje <laughs> een half jaar later op 23 augustus. Ehm, om, even kijken, kwart voor tien s'avonds. Nou ja, oké. Ehm, en ik heb dat vandaag dus weer een beetje, een beetje opgepakt. Um, even kijken, het is natuurlijk een, uh, ja, een de link van eh, de Black Rose naar eh, de Black Keys. Dus eh, nou, die ga ik dan nu voor je draaien. Die kwamen natuurlijk vorig jaar met een nieuw album voor het eerst in vijf jaar. Dat heet Let's Rock. En nou, rocken dat doet het zeker. En er stonden een aantal zeer fijne singles op. Onder andere die Low High, Go, maar ook deze. En dit was tevens ook de openingstrack van het album. Naar de Black Rose, de Black Keys en Shine a Little Light. Thomas Diepdaal. Vorig jaar, toen kwam hij ook al met een fijne single. Eind vorig jaar. 45 uh, eh, heette die. Dit is eh, de nieuwe, die eh, kwam afgelopen vrijdag uit. En die heet Call Me By Your Name. Zometeen even wat van Lowland draaien. een paar namen van de line-up. Dit is El King. is wel even leuk. Platen van eh, een jaartje of vijf geleden, denk ik. Eh, net eh, wat origineler dan nou, de huidige top 40 hits destijds. Nou, eigenlijk nog steeds. Maar schopt het helaas niet verder dan de tipperade. Toch wel een redelijke radiohit. El King, Exos en O's. En ja hoor, afgelopen maandag, gisteren dus, werden ze bekend. De eerste 55 bevestigingen van Lowlands. Ehm, aan, onder andere ja, grote namen. Liam Gallagher, Falls, Chemical Brothers, Bring Me The Horizon, Georgia. Ze, zullen, ze zijn eh, allemaal te vinden op eh, de line-up. Maar naast eh, die namen, even kijken, ook nog... ja, ehm, even kijken, London Grammar dus. Michael Kiwanuka zou er ook te vinden zijn. Hollywood Vampires, dat is de band van Johnny Depp, Alice Cooper en Joe Perry. Dana komt ook ehm, de, naar het festival. Sam Fender, Young Blood, Glass Animals, Fever 30, 333, Park Arcade Shame, Solwax en Palais Royale. Dan heb je een beetje de bekende namen. Kaartverkoop die gaat eh, aanstaande zaterdag 8 februari om 11 uur via Ticketmaster ehm, van start. En even, even kijken... Ehm, ehm, ja, natuurlijk 21 tot en met 23 augustus eh, in Biddinghuizen. Zij staan er eh, onder andere dus ook de Chemical Brothers. En dit is Black Rocking Beats. Back fucking beat. je hebt tegenwoordig Fontaine's DC, maar daar snel achteraan komt eigenlijk al deze band. The Murder Capital. Vorig jaar een uh, debuut eh, uitgebracht. When I Have Fears, zo heet dat. En er staan eigenlijk al eh, twee cult hitjes in wording op. Don't Cling to Life. En dit, dat is de nieuwe hit. In ieder geval het alternatieve circuit. Die heet More is Less. Daarvoor dus dit jaar op Lowlands. The Chemical Brothers en The Black Rocking Beats, Een van mijn favorietjes van de Chemical Brothers. Deze gasten ook op datzelfde festival te zien. in the parking lot. The golden arches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with war tweede zullen plaatsen eh, uit. En ook eh, zijn broer, zijn oudere broer Noel Gallagher, die heeft een uh, nieuwe single uit. Dus zou ik misschien, uh, ja, ik het volgend uur laten horen. Dit was in ieder geval Liam Gallagher zelf met, ja, van het album Why Me, Why Not. Een van de leukste liedjes op die plaat. Dat kwam vorig jaar uit. Now That I Found You. En ehm, weer volgens mij een tikkie, ik, ik, had het ergens opgeschreven, maar weer volgens mij een stukje de ruzie aangescherpt, zeg maar. Die, volgens mij, ja, Liam. Want Liam zegt... Eh, dat No alleen een Oasis reunie tour eh, wil voor 100 of nog niet eens wil voor 100 miljoen pond. Dat heeft hij eh, dus geweigerd. Nou, ik krijg nog wel een, een staartje. En Liam Gallagher, hij is trouwens niet alleen op Lowlands te vinden, maar ook op Rock Werchter bij onze zuidenburen. Afgelopen vrijdag maakte dat festival namelijk ook een aantal nieuwe namen bekend. Ehm, zo zijn dus onder andere nou, Liam Gallagher, Heim toegevoegd, maar ook Placebo. Ga ik dan zo meteen even iets van draaien. En eh, na, naast die drie ook nog eh, Disclosure, Brittany Howard, Michael Kiwanuka, Cigarettes After Sex, Casey Musgrave, Stones and I, eh, Archive, Big Thief, Bicep Live, Jimmy Eat World, Joost en The Big Moon. Allemaal toegevoegd aan die line-up van uh, Rock die ook ieder jaar heel sterk is. Want eerder bijvoorbeeld al ja, headliners als Pearl Jam, Pixies, back Strokes, Kijken Kendrick Lamar, 21 Pilots, Faith No More, Anderson Paak, System of a Down, Volbeat, Tom York, Sam 41 zaten allemaal eh, op dat ene festival vier dagen lang. Eh. dit is dus Placebo, eh, komen ook naar Rock Without You, I'm Nothing van het debuut. Placebo. Van het eh, sterke debuut uh, kwam dit. Pure Morning stond er ook op. Every You and Every Me. En dit was de titeltrack. Without You, I'm Nothing. En dus op uh, dit, dit jaar. Placebo. Nog even wat nieuwe muziek, want opeens was hij daar vandaag. De nieuwe track van Balthazar. Die heet Halfway, ga je zo, zo meteen horen. En die is geproduceerd door Jasper Ma Makelberg van uh, Faces on TV. Dat eh, stiekem mijn vermoeden, dat hadden we al een beetje. Want eh, ja, het lijkt er wel een beetje op. Het gaat ook heel hard. Eh, Jasper Michaelberg is de architect van de nieuwe Belgische lichting en sound. Als producer en mixer werkt hij onder andere voor Bazaar, Gabriel Rios en Balthazar. En daarnaast maakte hij ook een prachtige muziek met zijn eigen Faces on TV. Geluid is heel herkenbaar en nou, ook wel wat een beetje strak en ja, soms glad geproduceerd, maar toch eh, super spannend deze nieuwe single. Hij is eh, sinds vandaag uit de nieuwe single van Balthazar, die heet Halfway. Mm. change in mood. Maybe there's something to learn. But you wanna love and wanna do it well. Cause if there's none of it, what on earth is there to tell? Yeah. All but the chances, all but the chances. Strong, I've been learning it wrong. I've been searching it long, been away and beyond on you all alone. I've been over the thought, it must be I forgot. If it's the fifth time I say the same. Forgive me for it, yeah, let me take all the blame. But if there's a chance to touch your heart again, i repeat myself till I lose count of this thing. Hear me sing. Oh, I have heard what they say about you. Now I don't need an explanation of what will be true. Cause I wanna love and wanna do it well. I I swear never know van sinds vandaag uit. Deze nieuwe zin die heet Halfway. Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Zometeen, ja wat gaat het hard hè. Tweede uurtje alweer uh, van uh, Going Underground. Tot zometeen. Nieuws van 10 uur. Erik van Vliet. Dit is het regio nieuws. oud Joop Soetemelk komt naar Goorle. En wel naar de tiende editie van de Race. Ook zijn er nog andere bijzondere gasten, zoals bijvoorbeeld Frans bouwer in verband met het muziekfeest op het plein. De aftrap is van de Goorlense Jury Broers en ook Jungle Wagner komt een kijkje nemen. Sinds 2016 is een wedstrijd toegevoegd met ex-wielerprofs. In totaal zullen dit jaar 35 wielerprofs mee gaan doen. De streetrace in Goorlen is op 1 juni en dat is op tweede Pinksterdag. Het wordt een spannende week voor Willem II. Ze moeten namelijk zaterdag aantreden tegen PSV. Het wordt een Brabantse derby. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Erik. Zometeen nog meer Belgische muziek. Gorky komt er namelijk aan. Even kijken, deze knop. Als ik zaterdags op het veld sta, is het oorlog. Dan gaat het maar om één ding: winnen. Verliezen is voor losers. Tenminste, dat roepen ze vanaf de zijlijn. Met een rode kop zie ik ze schreeuwen dat we de tegenstander af moeten maken. Tegen de grond schoppen, zonder genade. Want we zijn toch zeker geen mietjes? Of wel dan? Het ergste is nog als ik hoor... Jongen, ik schaam me voor je. Dat vind ik echt niet leuk van papa. Volgens mij vergeet hij soms dat ik pas tien ben.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 Er zijn jonge jongens met ringen. ben aanwezig, zo heette het album. Ben jij ook aanwezig? Laat het even weten. Via 013 of facebook.com slash going alternative radio. En dan mag je ook meteen eh, je verzoekje achterlaten. Wat wil je horen? Kom maar door. Maakt ons niet uit of het nou eh, alternatieve rock is, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave of punk. Het mag alles een beetje in dat, eh, in dat hoekje zijn. Dit was uh, Gorky natuurlijk uit België en mijn dierbare vijand. Mooi, mooi, mooi, mooi. Zometeen, ja, ik had het nog beloofd hè. Vorige uur eh, Liam Gallagher draait. Zometeen de nieuwe nog van Noel Gallagher. Maar zullen we daarvoor dan eerst gewoon even een eh, Oasis doen? Jawel hè. Jawel. Dit is Roll With It. zin van uh, Noel Gallagher's High Flying Birds. Die heet Blue Moon Rising. En daarvoor eh, Oasis, de band waar hij eh, natuurlijk in zat samen met zijn broer Liam. Ehm, het was Roll With It. Ehm, sowieso veel artiesten die op dit moment aan nieuwe muziek aan het werken zijn. Dan wel het al, al af hebben. Dat het gewoon op de plank klaar ligt. En eh, nou ja, dat eh, de platenmaatschappij eh, eigenlijk aan het wachten is totdat we het uit gaan brengen. Ehm, bijvoorbeeld Pale Waves, ehm, een leuk bandje, die werkt aan een tweede album op dit moment. Ook Smashing Pumpkins, die hebben eigenlijk al een dubbel album klaar liggen. 21 nummers zijn er al af. Um, zometeen ook nog, ja, ik denk het wel, de nieuwe single van Gorilla's. Die hebben ook zitten teasen. Um, er is al een single, maar ze hebben nou ook nog een afbeelding geplaatst. Ja, een soort eh, ja, een samenwerking met in Impala, daar uh, teasen ze een beetje naar. Ehm, ook, ehm, even kijken, uh, Sufjan Stevens. Sufjan Stevens, die brengt een, een, album uit met zijn stiefvader, Lowell Brams. Dus ik ben ook benieuwd wat daar ja, uitkomt. Er is al een single. En ook Jenny Bev van Savages, die kondigt een solo album aan. En ook daar is al een, een single van. Dus ja, er verschijnt veel op dit moment. Dan wel wordt er druk aan gewerkt aan een albums. Dus eh, nou voor 2020 zitten we in ieder geval eh, nou, lekker, eh, er lekker bij. Ehm, dan de staat. De staat is natuurlijk bekend geworden van nou, niet alleen hun muziek, maar ook zeker door de videoclips. Zo is Rich Doctor alleen al ruim 5 miljoen keer bekeken op YouTube. Reden, reden genoeg om de clips nu eens op het grote doek te laten zien. Samen met de, eh, de regisseurs en filmmakers waar eh, de staat ooit mee werkte, zal de band onder leiding van Erik Coton de clips bespreken. Eigenlijk bestond het al eh, ja, uit de hand te, te, lopen naar de eerste clip van The Fantastic Journey of the Underground Man. Er eh, ontstond daarna een obsessie bij mij om steeds de grenzen een beetje te verleggen, al dus eh, Toren Florim van eh, de Staat. Hij schrijft de muziek met vaak de videoclip al in zijn hoofd, want hij is, ja, hij is namelijk best visueel ingesteld. Dus hij heeft meestal wel een, een, idee hoe je een clip of, ja, of een concept voor zich ziet. En dat kan hij dan ook gaandeweg veranderen. Um, nou, Wordt hij wel eens beperkt door regisseurs, vraag je je dan af. Ja, altijd, zegt hij. Dat is ook de lol, want film maken is best complex. De uitdaging is om een heel goed concept te bedenken en het zo simpel mogelijk eh, te houden, zodat je op een, eh, dezelfde locatie kunt filmen. Nou, binnenkort eh, de staat dus op het grote doek in de bioscoop. En nou ja, ook even iets draaien dan van de beste band. Waste, you'll make another face. Just kick the pedals down. Come on and move it. Don't make another sound, I'll put you to it. it is the question why. It's what you want Dit is Wait for Evolution. Van de staat. the question who, it is the question why. It's what you gonna do, how young you wanna die. Wait for evolution, for evolution, hey, this repetition of demolition. Wait for evolution, for evolution, hey, this repetition. So let's stop niet zo gek lang geleden in 013. Eh, eh, deze mevrouw We hebben altijd een ontzettend eh, wisselende line-up, 013 Tilburg. Kim Wild en Cambodia. Die eerste twee platen van Kim Wild die waren eigenlijk best wel goed. Hè? Laten we eerlijk zijn met Kids in America en dit Cambodia. Een beetje dat New Wave randje. Ik vind het wel fijn. daarvoor de staat binnenkort dus alle videoclips in de bioscoop. Ehm, dan nieuwe muziek. Ehm, ja, Kim Wild komt trouwens weer naar Nederland. ja, in de kijken in november. November komt ze weer naar, naar België en Nederland. Kijk, hartstikke leuk. Ehm, even kijken, ik wilde nog... Ehm, ja, even kijken. Nou ja, laat ik eerst maar deze doen. Uh, de nieuwe van... Of ja, nee, nee dit wil ik nog zeggen. Uh, Limp Bizkit. Limp ja, dat is vandaag bevestigd. Komt na 013. Nou, laat ik die dan eh, zo meteen draaien. Na deze, de nieuwe van uh, Fontaine's DC, Liberty Bell. Violence that you get around here, that kind of ready steady violence. not violent, how do you do? And the lawyer went and study wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on a nod, yeah, what you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence. That violent, how do you do? The I went and stayed, he sleep in a phone booth He's just very, very tired of having that same old boring conversation Just like me, just like you Man, it's on the notch, yeah, what you gonna do about it? Is it easy? Just to try it Is it the same old lie? Well, is it liberating? be so fine. Happens all the time. You know I love that violence, that you gallow and the cow wind blows down news of the marriage of the socialites, money to another one's land, and I but one we're abused understand you He's just very in a gill and it's coming from the back row Side row, never even tried row Nice man if you knew him well I heard he owned a place called the Liberty Bell, yeah Well, is it easy? I think I'll try it Cause it's the same old lie I find it liberated Just to be so fine happens all the time. Well, come on, come on, come on, come on, come on. Well, come on, come on, come on, come on, come on. on rolling, baby. You know what time it is. Throw your hands hands up. Goorlen. Hands Back up, back up. Tell me what you gonna do. Keep rolling, rolling, rolling, rolling Keep rolling, Keep Keep Now I know y'all be loving this shit right here. Biscuit is right here. People in the house put their hands in the if you don't care, then we don't care. One, two, three, for your fuck you, amp up. Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Because we get it on. win every day and every night. Oh. this platinum thing right here. Uh-huh. But we're doing it all the time. So you better get some better beats and uh, get some better rhymes. Ooh. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, naar 013, Lim Biscuit en eh, Rolling, Rolling, Rolling. 19 jaar geleden was, eh, was dit een hit. Ja, ik weet het nog goed, want ik was toen één. Goed, op eh, maandag 19 oktober dan komt de Britse band Sweet voor een concert naar Avals Live. En misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dat komt omdat eigenlijk de echte grote radiostations het nooit draaien. Maar eigenlijk, Sweet hoorde een beetje bij de grote vier als het om eh, Britpop uit de jaren 90 gaat. Je had in de jaren 90 als je Blur, Oasis, The Verve en dan als vierde kwam eigenlijk Sweet. Zij komen dus naar Nederland naar de Avos Live. De kaartverkoop die start komende vrijdag, vrijdag 7 februari om 10 uur via Ticketmaster. En eh, de show in Avals Live op 19 eh, oktober is onderdeel van de Coming Up Tour. En eh, nou, deze tour die staat volledig in het teken van het iconische album Coming Up uit 1996. Uh, Sweet belooft dat ze tijdens deze tour de plaat zijn volledigheid gaan spelen. En natuurlijk samen met andere grote hits van de band. Hè? Want ook Black Crows die doen het album integraal, komen naar Avals Live en doen hits. Dus er hm, zit een gelijkheid een beetje in. Ehm, Trash bijvoorbeeld, Beautiful Ones, Saturday Night, Lazy en Filmstar. Dat zijn zijn eh, de vijf wapenfeiten vanaf eh, de plaats waarmee Suede de top 10 in de Britse hitlijsten wist te behalen. Het album werd uiteindelijk zowel een, eh, ja, zowel een artistiek als commercieel succes. En nou, zo stond het album wekenlang bovenaan de Britse albumcharts en werd het genomineerd voor de Mercury Prize in 1997. Kaartverkoop start dus vrijdag 7 februari vanaf 10 uur. En dit staat onder andere erop. En dat is een van ja, de beste toch wel van Suede. Saturday nights. I just can't wait for Saturday night. Ja. Duurt geen week meer. Hè? We zijn in ieder geval aan eh, de goede kant van de week. Woensdagavond. Going on the ground. Met nu Sweet. ze komen dus naar Nederland, naar de Avals Live. Sweet! En ehm, nou, dit was Saturday Night, I Just Can't Wait. Er zijn uh, trouwens veel platen over gemaakt uh, die zaterdagnacht. Ik denk wel de meest eh, bezonnen avond en sowieso dag van de week. Dan, als we toch een beetje in die Britpophoek zitten, ja, dan kan deze er wel achteraan. Afgelopen vrijdag ook al gedraaid. Het is de nieuwsnummer van Gorillaz. Nou, binnenkort misschien dus wel iets nieuws met in Impala. Tot eh, dan in ieder geval deze met Slow Tie and Slaves. Momentary Bliss. so fucking special. Oh, how you need it. Oh, how you're needed. And you keep squeezing the truth from the middle. You part the seas, but your arches, they ain't golden. And you was gagging for some gags, and now you're rolling. Bet you shut your trap and keep it hush. On another note, couple of months made me blush. There's a hole in your pocket, so you cannot find the change. Cavern of your mind, you say your pattern. You pull your strings and you jump, hold your mouth and you say what was scripted the day before it happened. We all give applause when people knock the doors, but on the way out, it did your back in. See, everything in life is silver and gold. Nieuwe nog van Gorilla samen met Slow en Slaves. Momentary Bliss. Afgelopen weekend eh, toen was eh, de Super Bowl. Nou ja, de optredens die zijn meestal eh, niet heel erg bijzonder, hè? Nee natuurlijk eh, Shakira en eh, wie stonden daar nog? Eh, Jennifer Lopez, hè? Ja, die stonden er met hun billen te schudden. De commercials die zijn eigenlijk veel interessanter. Want volgens mij gaat er iets van 100, om, ja, omgerekend dan 150.000 euro per seconde om daar. Dat is echt niet normaal. En ehm, er zat een commercial tussen, onder andere met Harrison Ford, hè, de acteur. En ehm, ook een klein stukje muziek van Pearl Jam. Komen natuurlijk in 27, ja, 27 maart Um, komen in, zij eh, met een nieuw album, Gigaton, zo gaat het heten. Elfde plaats is al ehm, een eerste single van verschenen. Maar dat zou dan de tweede single worden eh, in ieder geval. Dat, eh, in ieder geval een klein stukje muziek was het te horen in die commercial. Tot die tijd, nou ja, nog even deze. Hè? Ja, ook leuk. To recognize your face Haunting familiar yeah. I can't seem to play said, cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken. thoughts they fade, fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slow. Upon the shelf. I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream, hello. But now here you are, and here I am. hearts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade, fade. lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. dingen Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort is S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. dat er roze koeken zijn. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en veertien uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee, het is al laat. Ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht. Naar het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort en de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang en ik doe precies wat de dokter zegt. Ik vind alles best en meneer van Ouwenaar zit alle dingen recht. Goeie plaat om een keer ook een eh, ochtendshow mee te beginnen. Het wordt een mooie dag vandaag, dat is namelijk de eerste, open, eerste zin in dit nummer. Pinvis. In 2007 komt eh, dit. Wespen op de appeltaart. En daarvoor eh, Pearl Jam, Elderly Woman, Behind the Counter in a Small Town. Van het eh, tweede album. Ehm, ja, dan ehm, hebben we nog eh, even wat, eh, wat door te nemen. Want ehm, vorige week eh, hebben we, ja, vorige uur in ieder geval, wat Lowlands namen gedraaid. ik heb hier ook nog trouwens staan de eerste namen van Into the Grind Rope. Die zijn, inmiddels ook bekend. nou, Spinvis, die staat daar onder andere. Is een van de eerste namen samen met Weeval ook. En Raymond van het Groenewoud, die komen daar naartoe. Volgende week wil ik ook wat van, even kijken, de line-up van Down the Rabbit Hole draaien. Want onder andere Back en Disclosure, die komen daar naartoe. is ook leuk. Ehm, en vorige week toen... Ehm, eh, ja, hadden we een, een soort special van eh, Best Kept secrets. Um, daar heb ik een aantal namen van gedraaid. Eén bandje nog niet. Dat wil ik nou nog even graag doen. Zij stonden ook eh, een paar weken terug op uh, Eurosonic Noorderslag. Daar deden ze twee shows. het gaat om Black Country New Road uit eh, de UK. Uit Cambridge komen ze om precies te zijn. Klinkt een beetje als smerige, monsterlijke, ja, monsterlijk geluid. shows zijn, als, als ik het zelf moet geloven, ik heb het nog nooit zelf meegemaakt, maar een ware ervaring. een beetje metal riffs, het scheurt heel erg, het, is, het zit een beetje dwars ook een beetje bezeten jazz freakout. En eh, nou ja, in ieder geval eh, lekker strakke ritmesectie. Eh, een beetje post-rock drive. ook nog wat strijkerspartijen hier en daar. Black Country New Road zijn nog maar twee liedjes uit. Dit is de recentste van 2019. En deze heet Sunglasses. En op Best Kept Secret komend jaar. to the best new six part Danish crime drama. She buys everything the gloves, gold in the kitchen larder. mother is juicing watermelons on the breakfast island, and with frail hands she grips the Nutribullet, and the bite of its blades reminds me of a future that I am in no way part of, and in a wall of photographs, in the downstairs second living room's TV area, I become her father, and complain of mediocre theatre in the daytime, and ice in single malt whiskey at night of rising stud hems, lowering IQs, and things just aren't built like they used to be. The absolute pinnacle of British engineering. And I am so ignorant now with all that I have learnt. Oh, back again! sunglasses. I am the fawns, I am the jack of hearts. I am looking at you, and you cannot tell I am more than the sum of my parts. I am looking at you with my best eyes, and I wish you could tell. I wish all my kids would stop dressing up like Richard Hell. I am locked away in a high-tech, wraparound, translucent, blue-tinted fortress, and you cannot fucking touch me. I am invincible in these sunglasses and modern Scott Walker. I'm a surprisingly smooth talker and I'm invincible in these sunglasses. And I am so ignorant now with all nogal obscuur ding eh, dit. Black Country New Road op Best Cap Secret dit seizoen, dit festivalseizoen. Dit was eh, Sunglasses. Ehm, ja, dan ook eh, minder nieuws, want minder leuk nieuws. Want Andy Gill, gitarist en enige oerlid uit de recente bezetting van Gang of Four, die is namelijk na een eh, korte ziektebed eh, overleden. Dat maakte de band zaterdag bekend op eh, Twitter. Gil was een van de oprichters van Gen of Four in 1976. En de line-up van de band is in de loop van de jaren geregeld gewijzigd. Maar hij en zanger John King, die in 2011 stopte, die bleven uithangbord. En hij was een beetje, ja, hij had een beetje dat ongemeen smerige rechte je smoel uiteenspattende, rauwhakkende gitaargeluid. En uh, nou ja, band is eh, nou ja, best wel eh, wat invloed geweest op nou, huidige bands, zoals nou, R.E.M. Oftewel, R.E.M. bestaat ook niet meer. Maar Red Hot Chili Peppers ook, Franz Ferdinand, LCD Sound System, maar bijvoorbeeld ook tegenwoordig, hè, Murder Capital, Fontaine's DC. Ehm, dit is een van die platen van Gang of Four, van een debuutalbum. Dat heet... Entertainment uit 1971 wordt beschouwd als een van eh, nou ja, de betere ja, punk eh, albums aller tijden. Ehm, ook eh, I Love a Man in a Uniform is ook erg leuk. Dit is toch wel nou, nog de bekendste van de band, Ken of Four. Dit is Damaged Goods.